veel van me houdt. Beer beloof me niet te huilen op de dag waarop hij met me trouwt. Maar ik zal het heel mijn leven nooit vergeten. als kind hield ik van jou altijd het meest. Teddy beer, ik moet je nu gaan ruilen voor de man die heel veel van me houdt. Teddy Teddybeer. als kind hield ik van jou altijd het meest. Teddy Beer, ik moet je nu gaan ruilen voor de man die heel veel van me houdt. Teddy